Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk, ook is het politieke landschap, zoals hij zegt, verpulverd. Roosentaal wees erop dat in niet één Europees land de grootste partij zo relatief klein is als de winnaar van de verkiezing in Nederland, de VVD. Hij vergeleek de situatie met die in 1935. De informateur zei verder dat hij in zijn opdracht ook rekening moet houden met de samenstelling van de Eerste Kamer, waarin de PVV niet is vertegenwoordigd. Een nieuw kabinet moet ook kunnen samenwerken met de Eerste Kamer, zei hij. De woningbouw in Nederland is ingestort als gevolg van de economische crisis. In het eerste kwartaal werden bijna de helft minder woningen opgeleverd dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen waren het er 13.000, nu nog ruim 7.000. Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten is met een derde afgenomen, zo meldt het CBS. Er zijn vooral minder woningen gebouwd in opdracht van woningbouwcorporaties, 52% minder dan vorig jaar. Het aantal eengezinswoningen daalde met ruim een derde en er werden de helft minder appartementgebouwen en flats gebouwd. Vooral in Noord-Holland en in Gelderland zijn minder woningen gebouwd. Oezbekistan neemt maatregelen om de stroom vluchtelingen uit Kirgizië op te vangen. Volgens sommige hulporganisaties zijn al meer dan 100.000 Kirgizen van Oezbeekse afkomst de grens overgestoken. Ze sloegen op de vlucht nadat ze waren aangevallen door etnische Kirgizen. Daarbij zijn de afgelopen dagen zeker 117 mensen omgekomen, maar mogelijk veel meer. Medewerkers van het Rode Kruis telden op één kerkhof alleen al 100 slachtoffers. Zeker 1500 mensen raakten gewond en huizen en winkels van Oezbeken werden in brand gestoken.